Hij riep de Amerikaanse politici op hun tegenstellingen te overbruggen om de economische problemen te lijf te gaan. Ook kondigde Obama aan dat de Verenigde Staten moeilijke keuzes moeten maken... om de kosten van de gezondheidszorg en het begrotingstekort terug te dringen. In Brussel zijn de ministers van Financiën van de Eurolanden bijeengekomen om Jeroen Dijsselbloem te benoemen tot voorzitter van de Eurogroep. Dat is het financiële overlegorgaan van de Eurolanden. Vlak voor de vergadering sprak de Duitse minister van Financiën Schäuble nog eens zijn vertrouwen uit in Dijsselbloem. Ik denk dat hij een goede voorzitter wordt, zei hij. Er moest nog wel een klein voorbehoud worden gemaakt voor de benoeming, omdat Frankrijk eerst de visie van de Nederlander op de economische en financiële politiek in Europa wil horen. Dijsselbloem zal zijn visie tijdens de bijeenkomst geven. In Oostenrijk zijn bij een botsing tussen twee treinen 41 mensen gewond geraakt. De botsing was in Penzing, niet ver van de hoofdstad Wenen. Vijf van de gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Onder hen is ook de machinist. Het ongeluk gebeurde in de spits rond kwart voor negen vanmorgen. Een kapotte wissel wordt als oorzaak genoemd. Maar er zijn ook berichten dat het een menselijke fout was. In de Nieuwkoopse plas is waarschijnlijk de 58-jarige schaatser uit Bodegraven gevonden die sinds gisteren wordt vermist. De man was gaan schaatsen over de plassen naar de Woerdense Verlaat. Volgens de brandweer is het lichaam onder het ijs gevonden. Gisteravond om 6 uur werd een grote zoekactie op touw gezet nadat de man als vermist was opgegeven. En dan het weer in het noordoosten nog wat sneeuw. Later wordt het droger. In Limburg kan vannacht nog wat sneeuw vallen. Minima tussen min 2 en min 7. Morgen overwegend bewolkt, plaatselijk wat motsneeuw. Met temperaturen rond het vriespunt tot min 3 graden. De dagen daarna aanhoudend koud met in de nacht toenemende kans op strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file door een ongeluk op de A7, Zaandam richting Hoorn.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 back. Got to get the spirit of the old days. Dat is ook de titel van dit nummer. Alan Clark, hij bracht het uit op een, eh, dubbelaar, dubbel A, een cd en dvd. En hij noemde het Live It Out.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 I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under on a man. wondrous lays for you. film, de tekenfilm Aladdin, Aladdin's Team was dit, The Whole New World. En hij deed het samen met eh, Regina Bell. En op dezezelfde cd staat nog zo'n duet op, een hele mooi duet. Ook van een uh, avondvullende tekenfilm. En dan heb ik het over The Beauty and the Beast. Ik weet, het is ook een gewone film geweest. Het is een musical geweest, maar dit vond ik misschien toch wel het mooiste. Hij doet het samen met Celine Dion. Dear can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but. Just. de cd, zei ik al. De cd van Peebo Bryson, Through the Fire. En daar staan dus twee tracks op van uh, avondvullende tekenfilms van, eh, van Disney onder andere. Ik keek ondertussen ook eens even op de site van, eh, van deze dame, van Celine Dion. En dan denk ik bij mezelf van wat een carrière heeft die dame achter de rug. Het is allemaal veel te veel om dat in, in een paar seconden samen te vatten hoor. Misschien dat ik nog wel eens een keer een, een special ga wijden aan die Celine Dion. Verder dan ik kan hebben van de formatie Bluff is dit. Die is ook alweer een eh, aantal jaren oud. Heeft inmiddels alweer eh, een nieuwe cd. Wat? Twee nieuwe cd's uitgebracht, die formatie op. Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd ze zeggen dat het werkt. Ik heb het geprobeerd. Maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt niet formatie Bluff nog eh, met de oude drummer die helaas bij een motorongeluk is omgekomen. En dit is Kort van de CD Hartslag. Drijfzand. Volkomen onverwacht, ik smolt toen ik je zag. Je geeft me weer het gevoel dat ik leef. Maar gaat dit niet te ik heb je toch verteld dat er iemand is om wie ik veel geef. Vriendinnen zeggen het, je speelt wel met vuur. Maar één seconde zonder jou lijkt een uur. Het gras is altijd groener aan de overkant. Ik loop op drijfzand. op drijfzand. Drijfzand. Oeh, hoe ver moet ik nu gaan? Hoe weet ik waar ik nu sta? Ik maak een doolhof van mijn gevoel. Iemand waar ik van hou, zet ik op het spel voor jou. Zo is de liefde toch never bedoeld. Bij elke twee sprong je hoe je zult gaan. Maar vind je het erg als ik nog even blijf staan? Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Ik loop op drijfzand. Oeh, ik loop op drijfzand. Van de cd Hartslag, geschreven door Fluitsma en van Tijn. U weet wel, die van uh, eh, 15 miljoen mensen. Nou, misschien is dit wel een van de 15 <laughs> miljoen liedjes die zij samen geschreven hebben. En dit is dan weer geschreven door Eubank, Russell en Koreneef. Ze schreven het voor eh, Marco Borsato... Nooit meer morgen. En hij had de eerste in Rosso concerten. Als er nooit meer een morgen zou zijn En de zon viel in slaap met de maan Heb je enig idee wat het met je zou doen Als je nog maar een dag zou bestaan zou je hart zich weer vullen met vuur. Van de eeuwige schaamte bevrijd. Kijk je niet meer benauwd naar de klok aan de muur. Kwam je los uit de greep van de tijd. Zouden zorgen niet langer je leven bepalen. En had je voor angst geen ontzag als je held of heldin van je eigen verhalen. Al was het dan maar voor een dag. Zou de toekomst niet langer je denken beheersen. En leefde je voor het moment. Met een luisterend oor Kind in jezelf zou je eindelijk weer zijn wie je bent. We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit meer een morgen zou zijn. de eerste in Rosso. En daarna volgende er nog drie met onder andere eentje van... Lionel Richie. En natuurlijk moest hij dit ook zingen.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 Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. want you achter de piano was het iedere keer perfect om naar te luisteren. Maar als hij daar met zijn hele orkest stond, dan was het af en toe een beetje te bombastisch, een beetje te luid, een beetje te hard. En denk nou niet toch, daar zit weer zo'n oude die niet tegen geweld kan. Nou, ik kan heel goed geweld hebben. Maar dan moet het ook wel gewoon heel goed blijven klinken. En dat deed het niet, want eh, de stem van, eh, van die Lionel Richie en van zijn eh, backing vocalisten, die verzopen gewoon af en toe in het geluid. En toen hij dit nummer zo, uh, zong, toen dacht ik bij mezelf van... Ja, dit wordt mooi, totdat het orkest so inzette. Nights, thought that I was doing fine. Thought that time had chased your picture from my mind. So many times. But my heart was finally strong. Now I find this heart of mine was so wrong. I, I thought I'd finally learn to get on with my life. Then it all time I do, I hear your voice. So many days I thought that I could love again. But any fool in love would know that's all pretend. always seem to find your way back in my dreams And I can't break free I hear your voice Your voice Your voice The way every time I do, I hear your voice. You know I tried so many times just to forget you. I've tried to walk away from you. Oh, girl, it's just no use. I hear your voice. Your voice. time I do voorstellen hoe dat het publiek dan helemaal uit zijn dak gaat... als er zoiets gezongen wordt met zo'n prachtige stem door Lionel Richie. En natuurlijk was ik ook bij het eh, eh, in Rosso van Paul de Leeuw. En hij deed het, mag ik gerust zeggen, natuurlijk op zijn eigen wijze manier. Dames en heren, eh, het is leuk. Er zijn tijdens de uitzending ontzettend veel telefoontjes geweest. En er was een verzoekje van mensen. En die mensen ook heel erg bedankt die thuis nu kijken en mij gebeld hebben. U hebt, eh, u hebt gevraagd om een paar mooie liedjes die, eh, waarvan je vroeg of ik die voor je wilde zingen. Dat wil ik heel graag doen. <laughs> Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. de stroom van de rivier. Hou je niet tegen. Het vindt er altijd een weg omheen.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 Een bloemetjesgordijn. Een bloemetjesgordijn van het plafond tot aan het raamkozijn. Een bloem, bloem, bloem, bloem, bloemetjes gordijn. Zie me lekker hangen in het zonnelicht. Met zon op mijn bloemetjes en zon op mijn gezicht. Weet je wat? bloemetjes gordijn. Er staat een paard in de gang. Er staat een paard in de gang. Er staat een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. Er staat een paard in de gang. Er staat een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. kabbetje, mijn kabbetje, mijn kabbetje, mijn kabbetje is zoet. Ik heb gezocht in alle gaten, ik heb gezocht in iedere hoek. Mijn kabbetje, mijn kabbetje, mijn kabbetje, mijn kabbetje is zoet. Auw! Mijn kabbetje is zoet. Mijn kabbetje is zoet. Jesus loves me, he must be gay. En ik laat deze cd van Paul de Leeuw gewoon nog even doordraaien hoor. I'm so glad to be here. I'm one of the last blues singers. And I come directly from the United States of America. And it's really uh, proud to be here in Holland. I like to be in the beautiful city of Rotterdam and I'm into fine arts and I was the only one. But I like to be here. Now I'm one of the famous last blue singers from the United States of America. <laughs> I was born in Massachusetts and I lived for seven years in Connecticut and now I'm here in the proudly city of Rotterdam, the so Theater. I'm my own piano player and I, I, I'm proud to be here, you know. You know, I know a lot of Dutch people here, a lot, a lot of other Dutch blues singers like, uh, what's his name, Peter Koelewijn. Like, man, beautiful song, uh, Come From The Roof Off. I don't know, the other blues singer, what's his name, Ari Ribbons. It's very nice with this, this beautiful blues, the Polonaise Hollandizer, my Hoeveel Lock Links I like that, I like that. And your own lady of the blues, your own Billy Holiday, what's her name? Connie Boss with beautiful song, I Gave You Rosie My Rosie. And the other song was called Sharky from the Corner. And I'm proud to sing a special blues for you. It's one of the last blues that was sung by the slaves in America. It's the last masturbation blues. And the slaves sang, sing, sing that after work. They went to their beds and they masturbated like shit. It all started in one little cabin, the cabin of Uncle Tom. I like to sing that masturbation song special for you in my own piano player, Birdie Stemper. alright, alright, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Days of Ooh, days of Deze luister, op deze vuisten. Deze vuisten, op deze vuisten. En zo klim ik naar boven. Allemaal. Zie je wel, ik kan het wel. Deze vuisten, deze vuist, deze vuist en En zo klim ik naar boven. Als kind zat ik voor de tv. En zong ik met de dieren mee. De dieren zongen erop los. In dat grote fabeltjesbos. Want daar zat op zijn gemak. Meneer de uil op een grote tak. En zo rond een uur of zeven kwamen alle dieren tot leven. De uil zat op die grote tak beken te uilenbalken. En alle dieren van het grote Luxor Fabeltjesbos zongen meneer de uil op hun allervriendelijkst en alle charmants toe. Hallo meneer de uil jongens, maar luister, het zou, dit, is, dit klopt een beetje à la boerenopstand 1996 over. Dus wat sympathiek als kind ook, hè. Hallo, meneer de Ja, la fabeltjes land. de is gaat. Wat daarin staat precies vermeld. Wat de Telegraaf ons niet vertelt. Echt waar. C'est la guerre qui triste toi. C'est l'amour qui t'a perdu. C'est Fratran et qui les mère. C'est l'assaut et qui la pu. roi et qui t'éteint terre. la croix et qui la mort. C'est pourtant les filles très chez moi. Chez cran et qui t'attend Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Car 30 de vida quoi, Louis. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, je suis Joseph qui Rentre la croix, Le blouson, le blouson, de tigre. C'est le blouson, le tigre, le Je suis malade, je suis malade, je suis malade, la pas la la fille, la croque, cadeau. Je suis malade, je suis malade. Non, je ne regrette rien. Et les bus arriver bientôt. Dit is allemaal afkomstig van de cd Encore van Paul de Leeuw. Nee, dat heeft hij nou allemaal niet precies gedaan tijdens in Rosso met Paul de Leeuw. Maar zo kwam het allemaal wel over. En nu, tijdens dat ik dit opneem, staat daar in het Gelderdoom weer een dame. Een oude dame werd er op tv gezegd. En dat klopt natuurlijk, want dit is Diana Ross. En dit zal ze zeker zingen. benieuwd of eh, de tweede avond net zo druk is als de eerste avond. Want ik heb begrepen dat het niet helemaal uitverkocht is geweest. En als u deze tonen hoort, dan denkt u meteen... Hey, Kissing a Fool. Zou dat van George Michael zijn? Dat is wel het origineel, maar dit is Michael Bublé. You are far When I could have been your star You listen to people scared you to death and from my heart Strange that you were strong enough to even make a start You'll never find the peace of mind till you listen to your heart People You can never change the way they feel Better let them do just what they will, for they will, if you let them steal your heart from you. People will always make a lover feel a fool, but you knew I loved you. We could have shown them all We should have seen love through Fooled me with the tears in your eyes Covered me with kisses and lies So your star I'll pick up the pieces and mend my heart Strange that I was wrong enough to think you'd love me too You must have been kissing a fool I said you must have been a kissing a been your star. You listened to people who scared you to death, and from my heart, strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. You must have even kisses A fool vaak zie je het gebeuren dat eh, mensen uit Europa naar Amerika vertrekken om het daar helemaal te gaan maken in de muziek. John Meldrum is net het tegenovergestelde. Hij komt officieel uit Cleveland, Ohio in Amerika, maar hij zei eh, zo'n tien jaar geleden van ik ga het eens in Europa proberen. Hij is verhuisd naar Parijs en heeft daar de ene grote artiest na de andere begeleid op zijn basgitaar. Daarna is hij voor zichzelf begonnen met eh, wat singer-songwriter muziek te maken. En dan vooral in de blues scene. Long Live Love, zo heet de cd die hij pas geleden, nou ja, pas geleden, in 2005 heeft uitgebracht. You've got to pay your dues For the right to sing the blues You've got to pay the price paradise Oh yeah So you really wanna be a star You say you're gonna show the world You play guitar Well it's only love and sacrifice If you're gonna pay your dues and sing the blues In paradise been so strong You've been singing your whole life long And still you say a prayer To climb that stair Oh yeah So you really wanna be a star You say you're gonna show the world guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, I wonder why, why all these people try. You're gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, you'll be a star. Say you're gonna show the world play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues, vroeger op de lagere school ook die verplichte zwemlessen mee moeten maken. Dat je bij jezelf dacht van nee, niet nog een keer hè? Eigenlijk in die, als je naar mijn leeftijd kijkt, van veel te kleine zwembroekjes daar. Die nu weer in de mode zijn. Allemaal op een rijtje. En dan naar die strenge badmeester kijken. En dan iedere keer bij jezelf denken. Zie is een enge plastic schoenen. En ik smeek niet nog een keer. wordt aan de haak geslagen, heel zwembad op en neer. En hij duwt mijn kopje onder, ik zie blauw en ik zie groen. Als ik bijna ben verdronken, zegt hij, gaan we overdoen. Als ik weer naar het zwembad toe moest, was ik totaal overstuur. Stond er maar in lichte laaien, badmeester, je laatste uur. Bibberend en klappertandend moet ik in de rij gaan staan Pieter groene schreeuwt hij, je moet de zwemles ondergaan. En hij gooit me in het diepe, ik zink tot de bodem door. En ik worstel en kom boven, ogen branden van het gloor. Als ik weer naar het zwembad toe moest, was ik totaal overstuur stond het maar in lichte laaien. Badmeester, je laatste uur. Zwemmen, get verdemmen, zwemmen. Zwemmen, get verdemmen, zwemmen. Tot mijn grote vreugde lees ik in de plaatselijke krant Ondanks overvloedig water is het zwembad afgebrand. De politie tast in duister wie die misdaad heeft begaan. Geestelijk was ik de dader als de zwembad pyromaan.